Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers in Texas houden er rekening mee dat het aantal doden door de overstromingen verder zal oplopen. Inmiddels staat het dodental op 59. De zoekactie naar de 27 deelnemers aan een zomerkamp die nog worden vermist gaat vandaag de derde dag in. Langs de oever van de Guadeloupe-rivier was een groot christelijk kamp aan de gang met honderden meisjes. Ook op andere plekken langs de rivier worden nog mensen vermist. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 850 mensen gered. In korte tijd viel er veel regen, waardoor het waterpeil in de rivier onverwachts met zo'n 8 meter steeg. Dieven hebben vannacht racefietsen gestolen van wielerploeg Covidis, die meedoet aan de Tour de France. Volgens de ploeg hebben de dieven de vrachtwagen met de fietsen opengebroken en 11 racefietsen meegenomen. Cofidis noemt de diefstal onbeschoft. Ook roept de ploeg de daders op om de fietsen terug te brengen. De Tour de France is gisteren begonnen. Een groep leerlingen van een zeilschool is vanmiddag met hun katamarans in de problemen gekomen voor de kust van Scheveningen. Reddingsmaatschappij KNRM en de reddingsbrigade hebben iedereen in veiligheid gebracht. Een van de leerlingen is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In Turkije is een man gewond geraakt door een aanval van een leeuw. De boer lag net een dutje te doen op zijn land toen hij door het dier werd aangevallen. De leeuw liet los toen de man hem bij zijn kegel Het Dier was ontsnapt uit een safaripark in de buurt van Antalya. Na enkele uren vond de hulpdiensten de leeuw in de buurt van een aantal hotels en werd hij doodgeschoten. Hoe de leeuw kon ontsnappen is niet bekend. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, maar het kan hier en daar blijven regenen.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 Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin being unskilled. Just a little getting close. Just a little more affection. Cause I don't think it's the same. Skin on skin. So we better get it on. What is here with apart. And there may come a time when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love.